Dat heeft burgemeester Abu Talib gezegd. In de regio Rotterdam zijn 62 aanhoudingen verricht. 70 mensen raakten gewond. Er waren 1100 agenten ingezet. In Den Haag zijn tenminste 25 mensen opgepakt... en rond een uur of vier waren er 17 autobranden geteld. Eén agent werd mishandeld, twee werden geraakt door vuurwerk. In de regio Utrecht zijn 30 auto's in vlammen opgegaan. Er zijn enkele tientallen aanhoudingen verricht. In Amsterdam was het in elk geval het eerste deel van de nacht rustig. Een volledig overzicht van incidenten en arrestaties in de grote steden wordt in de loop van de dag verwacht. Het houdt een nieuw feest op het Museumplein in Amsterdam heeft tussen de 40 en 45.000 bezoekers getrokken. Daarmee was het plein zo goed als vol. De grote publiekstrekker was Marco Borsato. In Rotterdam zijn minder mensen afgekomen op het feest bij de Erasmusbrug dan gedacht. Gerekend was op zo'n 20.000 mensen. Een Amerikaanse rechter heeft de zaak tegen vijf werknemers van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Blackwater niet ontvankelijk verklaard. De vijf stonden terecht voor een schietpartij in Bagdad twee jaar geleden, waarbij 17 ongewapende burgers om het leven kwamen. Volgens de rechter zijn onterecht verklaringen van de verdachten gebruikt die ze hadden gedaan na de belofte van vrijwaring van straf. schietpartij in Bagdad veroorzaakte wereldwijd verontwaardiging. De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de staatsloterij is gevallen in de provincie Zeeland. Winnaar had een heel lot gekocht en krijgt dan ook het hele bedrag van 27,5 miljoen euro op zijn rekening gestort. De jackpot van 10,6 miljoen euro viel op een heel lot. Dat was verkocht in Noord-Brabant. Het weer, hier en daar wat sneeuw, temperaturen rond het vriespunt.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 Net hoorde je dat niet, maar we gaan nog een keer iets van haar draaien waar ze gaat sketten. En dan hoor je gewoon dat Ella Fitzgerald dol is op zingen en geniet van haar stem. En zij buit ook alle mogelijkheden uit. Maar we gaan eerst een walsje maken en dat doen we met Ramsey Lewis Trio met Tennessee Waltz. Seawalls wat dat van Ramsey Lewis trio. Met een bezetting van Ramsey Lewis op de piano. L.D. Young op de bas en de cello. En Isaac Redhold op de drums. Ik kondigde het al aan, Ella Gerald in een hele gelukzalige bui. Want haar emotie zit puur in de keuze van de noten en het ritme. En ze kan heerlijk sketten. Laten we gaan luisteren naar het nummer Wave. だろブリリリリ Bon. Bum bum do do do do do do Bye-bye. Marlene, baby, tall and thin, sweet little boom boom, da da da, oh, oh, Shaggy diddle a little gypsy sweetheart. dum, bum bum bum bum bum bum Having a heat wave, that Montreux heat wave. They do do word ik altijd vrolijk. En het nummer Only In For The Money was erg sterk gebracht. En het was swingen geblazen hier in de studio. Jimmy Smith, hij werd geboren op 8 december 1928 en overleed helaas in 2005. Heel veel platen zijn hem op, van hem verschenen op de Blue Note bijvoorbeeld. Echt aan te bevelen. Vanmiddag gaan van half drie in de Zandvoortse Jazz de Krocht. Alweer het derde concert van het seizoen 2009-2010. En optreden eh, wordt verzorgd door Shirma Rouse. Dat is een eh, scheikundige eigenlijk, maar die is zangeres geworden. En de chemie is er absoluut, want eh, het verhaal gaat dat ze vanmiddag de ballen uit de kerstbomen gaat zingen. Dus daar moeten we natuurlijk allemaal naartoe. Als u dat wil en u betaalt een entree van 15 euro, dan bent u vanmiddag om half drie hartelijk welkom. Want dan begint het al, dus eerder aanwezig natuurlijk in Theater de Kocht aan de Grote Kocht 41 in Zandvoort. En wie meer wil weten over het verbluffende programma 2009-2010 die gaat gewoon naar www.jazzinzandvoort.nl Helaas, ik heb geen eh, cd van Sherma Rouse, maar ik heb wel een prachtig nummer hier op de draaitafel liggen. Het gaat namelijk om de bekende Cecilia Evora. Een diva op blote voeten wordt ze genoemd. Ze heeft een eh, wereld veroverd met een diepe altstem om niet te vergeten, waarop zij de sodanen weten vertolken, eh, zie je daarin melancholie, nostalgie en heimwee. Ook flirt zij met Braziliaanse en Latijnse invloeden. Bijzonder is dat de zangeres op de nieuwe cd eh, hulp krijgt van componist eh, Fatih Salama. Laten we gaan luisteren met heel veel plezier. Moja bopa e vou enfrentar, sem porque bota trublar. Boca comete a geneira, nem boca tava pra se mentira. Tudo menininha tarde doce. da desgraça e coisa sem medo. Moja bopa e vou fronta, sem porque bota trublar. Boca comete a geneira, nem boca tava pra se mentira. Tudo menininha tarde doce. da desgraça e coisa sem medo. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Sozinha, boca rouba, boca mata. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu me crepcheu. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu me crepcheu. Boa é boa pai, vou enfrentar. Tem porquê botar trublar. Boca cometer é asneira nem boca tava para sementeira. Tudo andar docente, da desgraça e gozar semente. Vai, vou pai, vou enfrentar, sem porquê vou dar trublar. Boca comete geneira, nem boca tava para sementeira. Tudo andar docente, da desgraça e gozar semente. Ozinha, para a luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca matar. Sempre na juventude este problema está a acontecer. Menininha de Nossa Senhora, ai que não cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Menininha de Nossa Senhora, ai quando cresceu. Minha boca tava pra sementeira, tudo menina tarde ou cedo. Da desgraça e coisa sem medo. Ou é bom pai, vou enfrentar, sem porquê vou te atrobelar. Boca comete a é geneira, nem boca tava pra sementeira. Tudo menina tarde ou cedo. Da desgraça e coisa sem medo. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca matar sempre na juventude este problema de acontecer, menininha de não senhora, ai que não cresceu. Sempre na juventude, este problema de acontecer, menininha de não senhora, ai que não cresceu. Sempre na juventude, este problema de acontecer, menininha de não senhora, ai que Deze Rye Cooder, die geboren is op 15 maart 1947 in Los Angeles. Hij is een beroemde Amerikaanse gitarist en producer. Hij is natuurlijk bekend, hoorde ik net ook, van eh, de bekende Buena Vista Social Club... waar hij ook het, uh, eigenlijk de initiatiefnemer van is. Zijn band, wordt er wel eens gezegd. En hij zorgt natuurlijk voor prachtige filmmuziek. Ik heb die film gezien, dat was eh, Paris, Texas. Dat is alweer heel wat jaartjes geleden. Maar een, hele trage, maar eh, enorm invloedrijke eh, film. Prachtig. Ik draai daarvan een nummer, nummer 4. Cancion Mixteca. al verme tan solo y triste cual cd in mijn handen van Eric Clapton. En eh, een belangrijke mededeling is toch wel dat hij 29 mei in 2010 gaat optreden in het Gelderendoom bij Arnhem. En hij doet dat samen met eh, gitarist en organist Steve Winwood. En eh, als we de informatie kunnen geloven, dan heeft hij Jimi Hendrix leren improviseren. Nou, dat is nogal wat. Dus als je daar naartoe wil, ga vooral sparen, want de prijzen liegen er niet om. Vanaf 119 euro pp. Laten we gaan luisteren naar Eric Clapton en dat helemaal voor niets met Walking Blues. woke up this morning, feet round for my shoe. You know about that, babe. I had them all walking blue. Woke up this morning, I feel round for my shoe. You know about that, baby. Ooh, Lord, I had them all walking. this morning. I have to go ride the blinds. I've been mistreated. I don't mind dying this morning. If I have to go ride the blinds. I've been mistreated.